Vlak voor de koppelingsmanoeuvre maakte de bemanning van het ISS enkele honderden foto's van het hitteschild van de Endeavour. De foto's moeten meer licht werpen op wat er woensdagnacht misging bij de lancering. Het hitteschild werd toen geraakt door losgeslagen stukken isolatiemateriaal. Volgens de NASA is er geen reden tot bezorgdheid. Nu de Endeavour is vastgeklonken aan het internationaal ruimtestation ISS... is er een recordaantal van 13 astronauten samen in de ruimte. De zeven bezoekers die zich bij de ISS-bemanning hebben aangesloten... blijven elf dagen. De moeder van de vermoorde studenten Nadia van der Ven kan de schade die zij door de moord leidt verhalen op de dader. De rechtbank in Arnhem heeft dat bepaald. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere nabestaanden na een moord. Nadia van der Ven werd in 2002 vermoord door haar huisbaas. Haar moeder kon haar baan niet meer aan en ging er fors een inkomen op achteruit. Dat geld kan ze nu verhalen op de moordenaar van haar dochter. Zo'n regeling bestond al voor mensen die ooggetuigen zijn van een moord. Dat heet schokschade. Door de nieuwe uitspraak kunnen ook nabestaanden die geen ooggetuigen waren... claimen dat ze schokschade hebben geleden. In de Italiaanse Alpen zijn drie alpinisten om het leven gekomen. Ze waren op de berg Monte Rosa op 3900 meter en bij zeer dichte mist verdwaald geraakt. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze ten val en stortten 300 meter naar beneden. Een vierde beklimmer is gewond in een ziekenhuis opgenomen. Over de identiteit van de alpinisten is vooralsnog niets bekend. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en minima rond 13 graden.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 Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij. Daarom namens de teruggekeerde vluchtelingen, alle deelnemers aan de Postcode Loterij, hartelijk dank.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 People in the place, if you wanna get down.